Maar nadat hij bij de president was geweest kwam de mededeling dat er morgen verder wordt onderhandeld. Waarschijnlijk is er geen overeenstemming over wie de interim premier moet worden. President Napolitano van Italië heeft oud-eurocommissaris Monti benoemd tot senator voor het leven. Met die erebaan zou Napolitano hem over de streep willen trekken om premier Berlusconi op te volgen. Italië wil snel een nieuwe regering vormen om de financiële wereld gerust te stellen. Door de onzekerheid in Italië is Wall Street, net als de andere beurzen, flink onderuit gegaan. De Dow Jones-index leverde ruim 3% in. In Amsterdam en andere Europese steden is de Kristalnacht herdacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland honderden synagoges, begraafplaatsen en Joodse panden vernield, geplunderd en in brand gestoken. Er werden ongeveer 100 Joden vermoord. De nationale voetbalploeg van Engeland mag zaterdag toch klaprozen dragen bij de wedstrijd tegen Spanje. De FIFA lijkt daarmee een uitzondering te maken. Met de klaproosspeltjes herdenken de Britten alle oorlogsslachtoffers die vielen sinds de Eerste Wereldoorlog.